De minderheidscoalitie van CDA en Volendam 80 sneuvelde... nadat VVD, PVDA en GroenLinks het vertrouwen in de twee wethouders hadden opgezegd. In de fusiegemeente Edam-Volendam wordt al maanden geruzied. Er is voor de ambtenaren een nieuw kantoor gekocht in Edam... maar de Volendammers willen in hun eigen plaats blijven werken... De PvdA stapte daarom een paar maanden geleden al uit de coalitie en nu is dus de rest van het college gevallen. Volgens de oppositie traineerden de twee wethouders een raadsbesluit over de kwestie en hielden ze informatie achter. De oppositie in Oekraïne is voorzichtig optimistisch over de vooruitzichten voor het land. Volgens een van de oppositieleiders kan er een einde komen aan het geweld in Kiev. Dat zei hij na overleg met president Janukovic. De partijen zaten gisteravond vier uur lang om de tafel. Details daarover zijn niet naar buiten gebracht. De oppositie vroeg de duizenden demonstranten in de hoofdstad om geduld... en riep ze op om zich te houden aan het eerder gesloten bestand met de politie. In Oekraïne wordt sinds november gedemonstreerd tegen de regering. ProRail zet extra beveiligers in rondom het spoor bij Lelystad. Dit weekend lag daar een ijzeren staaf op het spoor die door de bodem van een trein sloeg. Er raakte niemand gewond, maar volgens spoorwegen had de trein uit de rails kunnen lopen of hadden mensen binnen geraakt kunnen worden. Wie de staaf op het spoor heeft gelegd is niet duidelijk. Daarom wordt het spoor voorlopig extra in de gaten gehouden. En D66, CDA en GroenLinks willen opheldering van staatssecretaris Wekers... over achterstanden bij de Belastingdienst met het betalen van toeslagen. RTL Nieuws meldt dat 100.000 huishoudens al maanden geen toeslag... voor bijvoorbeeld huur of zorg hebben ontvangen. Volgens Wekers loopt de Belastingdienst achter met het controleren van bankrekeningnummers in de strijd tegen fraude. Het weer, is nevelig, er kan wat neerslag vallen.